Duitse media zeggen dat het om een vrouw gaat die op de school werkt. Ze is naar het ziekenhuis gebracht. In sommige lokalen zouden leerlingen en leraren zich hebben verstopt tijdens de schietpartij. Volgens de politie is de bol nu weer onder controle. Ze hebben iemand opgepakt. Het Openbaar Ministerie sleept Glennis Grace voor de rechter vanwege de supermarktruzie. Begin dit jaar werd haar zoon de Jumbo uitgezet omdat hij binnen zou hebben gerookt. Glennis kwam met een groepje mensen verhaal halen. Er ontstond een vechtpartij waarbij medewerkers van de supermarkt werden geschopt en geslagen. 50 asielzoekers zijn gisteravond met een bus opgepikt in Ter Apel, helemaal in het noorden van het land, en gebracht naar Roosendaal, vlakbij de Belgische grens. Het aanmeldcentrum in Ter Apel zit zo vol dat het erop leek dat ze op stoelen moesten slapen. Die bus kwam trouwens uit Rozendaal, want in Ter Apel konden ze geen vervoer vinden. Er waren daar problemen op het spoor en veel bussen waren ingezet om reizigers te vervoeren. En ook als je naar buiten gaat om een sigaretje te roken... kun je schade toebrengen aan mensen binnen. Blijkt uit een documentaire die het ministerie van Volksgezondheid heeft laten maken derdehands rook noemen ze het. Je denkt netjes te doen, je gaat naar buiten en je rookt daar en komt dan weer binnen. Maar intussen neem je gewoon heel veel schadelijke stoffen mee naar binnen. En daar hebben mensen en kinderen vooral dus ook last van. Vooral kinderen kunnen ongemerkt veel rook inademen. Die rook die eh, zakt ook naar beneden en die komt op alles terecht wat er maar is. Dus op de vloer, op speelgoed, noem maar op. Kinderen hebben daar vooral last van omdat die een relatief snelle ademhaling hebben. En daardoor veel stoffen binnenkrijgen. Ze zitten veel op de grond en daar zitten veel van die schadelijke stoffen. Of ze zitten op de arm bij de ouder en krijgen daar van alles binnen. Het ministerie hoopt met de docu mensen aan te sporen om te stoppen met roken. Het weer trekt een eh, tweede lading onweersbuien over vanaf de kust naar het oosten. Tussen de buien door is het een graad of 25. Morgen begint zonnig, later opnieuw buien. ZFM, verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velde van de ANWB. In Noord-Holland rijdt het verkeer op de snelwegen prima door... maar tussen Amsterdam Centraal en Rotterdam Centraal rijden veel minder treinen...